Die stelt dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. De fractievoorzitters gaan met de commissaris van de Koningin overleggen over hoe het nu verder moet in Tilburg. De burgemeester wacht de uitkomst daarvan af. Vreeman heeft de gemeenteraad vorig jaar niet op tijd geïnformeerd over een tegenvallen bij de verbouwing van het Midi-theater. In de vergadering van vanavond zei Vreeman dat hij de raad niet wilde informeren omdat hij bang was voor een bestuurscrisis. Volgens hem had Tilburg een stabiel bestuur nodig omdat er een onderzoek naar corruptie liep tegen het raadslid Smolders en er al eerder een college had moeten aftreden. Bij de zware aardbeving bij Padang op West-Sumatra zijn 150 historische gebouwen beschadigd. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Prins Klaus Fonds en een Indonesische organisatie. 15 gebouwen staan op instorten. Daaronder zijn het gemeentehuis van Padang en de oudste moskee van de stad. Als ze niet meteen worden opgeknapt storten ze over een paar maanden in. Padang werd eind vorige maand getroffen door een aardbeving van 7,6 op de schaal van Richter. Nu de schade is geïnventariseerd hoopt het Prins Klaus Fonds geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie. In de Champions League heeft AC Milan in Madrid met 3-2 gewonnen van Real Madrid. De winnende treffer kwam vlak voor tijd van de Braziliaan Pato uit een voorzet van Seedorf. In een andere pool verloor Bayern München in Frankrijk met 2-1 van Bordeaux. Manchester United en Chelsea hebben in hun pool tot nu toe al hun wedstrijden gewonnen. Chelsea versloeg Atletico Madrid met 4-0 en Manchester United won met 1-0 van CSKA Moskou. Het weer in het zuiden af en toe regen. Het koelt af tot 4 graden in Groningen en 8 in Zeeland.